12 uur. Dit is Maud Schreurs met het NWS Journaal. De Turkse president Erdogan heeft president Obama opgeroepen... om zijn rivaal Gulen uit te leveren aan Turkije. De islamitische geestelijke Gulen woont in de VS. Volgens Erdogan zit hij achter de mislukte koepoging van afgelopen nacht. Daarbij vielen 265 doden. Gulen ontkent betrokkenheid bij de staatsgreep. De Turkse autoriteiten willen meer dan 2700 rechters oppakken. Erdogan is ervan overtuigd dat veel aanhangers van Gulen zich in de media en de rechterlijke macht bevinden. En in Turkije zijn twee generaals opgepakt voor betrokkenheid bij de mislukte coup van afgelopen nacht. Een van hen is de bevelhebber van het zogeheten Tweede Leger. Dat is gestationeerd in het oosten van Turkije en is verantwoordelijk voor de bescherming van de landsgrenzen met Syrië, Irak en Iran. In verband met de coup zijn inmiddels een kleine 3000 militairen opgepakt. De vrachtwagenchauffeur die donderdag in Nice een bloedbad aanrichtte... was erg snel geradicaliseerd. Dat valt volgens de Franse minister Cazeneuve op te maken... uit verklaringen van mensen uit zijn omgeving. Er spreekt tegen dat de man een soldaat was van IS... zoals de terreurorganisatie zelf meldt. De zus van de dader heeft tegen persbureau Reuters gezegd... dat haar broer vroeger psychische problemen had... en daarvoor jarenlang hulp kreeg. In Italië zijn de slachtoffers begraven van de treinramp van afgelopen dinsdag. Daarbij kwamen 23 mensen om het leven, onder wie twee machinisten. In een sporthal in de plaats Andria was een openbare mis. Daarbij waren onder andere de president van Italië en de minister van Verkeer. De bisschop had kritiek op de slechte staat van het spoor in het zuiden van Italië. Er is weinig onderhoud en dat zou komen doordat Zuid-Italië door beleidsmakers wordt genegeerd. Het weer vannacht kans op wat regen. Het wordt niet kouder dan 17 graden. Ook morgen veel bewolking, kans op een bui. Dan een graad of 23.